en er dan ook nog een grote zangwedstrijd is in die stad... wilde de burgemeester het niet hebben en verplaatste de voetbalbond hem naar zondag. Dat zagen de Utrechters niet zitten. Ze stapten naar de rechter, maar die gaat er nu dus niet in mee. Informateur Mariet Hamer gaat volgende week met een paar groepjes van politieke partijen om tafel... als volgende stap om een nieuw kabinet te kunnen vormen. Maar zover is het dan nog niet meteen, zegt verslaggever Ron Vrezen. Wel nieuw eh, is dus dat we groepjes partijen met elkaar zien praten... zonder dat dat al echt onderhandelingen zijn over een nieuwe regering. En dat is eh, toch wel eh, een bijzonderheid. En vanaf volgende week begint dus ook wel de selectie van die partijen voor een nieuw kabinet. Hamer zei dat ze nog niet precies weet welke partijen er volgende week dan precies langskomen. Deze zomer ga je op reis en neem je mee de corona-check-app op je telefoon. Die app wordt nu al gebruikt voor toegang bij evenementen. En Nederland gaat er ook de Europese reispas inbouwen. Er komt niet alleen info over testen, maar ook of je al geprikt bent, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Het is de bedoeling dat het op 1 juli allemaal is geregeld. En een fitty over een sterrenwacht Halley in Brabant. Het ding kreeg gisteren wereldwijde bekendheid nadat het te zien was in een voorstelfilmpje van een songfestivalkandidaat. Inwoners uit Vinkel waren super trots dat hun sterrenwacht te zien was. Ja, ik dacht zie ik dit goed. van alle plekken in Nederland dan toch eh, Vinkel. Maar inwoners van Hees claimen dat de sterrenwacht van hen is... omdat de gemeentegrens vlakbij loopt. Maar het adres is wel Halliweg 1 in Vinkel. Hoe zit het nou? De sterrenwachter geeft voor eens en voor altijd duidelijkheid. Vinkel ligt grotendeels in de gemeente Den Bosch. Maar de sterrenwacht staat net een stukje Vinkel dat in de gemeente Bernheze ligt. Maar de gemeentegrens is hier eh, op 10 meter afstand. Dus we horen bij Bernhezen. Ja, en daar valt Hees dus onder. Het weer, wind en regen vanavond en vannacht. Het koelt af naar 9 graden. Morgen begint je weekend nat en grijs. Later wat vaker zon. Het wordt 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer langs de kust en rond het IJsselmeer... de komende uren nog rekening houden met zware windstoten. Verder landinwaarts zijn het vooral de windstoten tijdens buien die hinder opleveren.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 Twee uur dampende, stampende house hits. Een beetje techie, een beetje groovy, een beetje disco. Gewoon alles in de mix. Misschien zelfs wel een beetje EDM. Het kan allemaal hier voorbij komen tijdens twee uur lang See It. Hou me op jouw 106.9, 104.5. En had ik al gezegd, leuk dat je erbij bent. the sky. I, I open up your heart. Tell me how do you feel? Listen now, tell them everything right here, right now. All right, everybody here in the world, you are all the children. I, I together now now unite meekijken via Dion Sydney's livestream. En denken van, hé, hey, waarom valt hij er alweer uit? Ja, iets met nieuwe muziek, Facebook, rechten. Maar wij gaan gewoon lekker live door hier op jouw CFM Zandvoort 106.9, 104.5. Je kan ook gewoon kijken via Ziggo, kanaal 40. Gewoon lekker digitaal. En we zijn gewoon bij hoor. Tot aan 11 uur. De dikste beats. Tijdens See It Sessions. En nu gaan we door met deze nasty shit van Main Circus. And it was open I just took a sip shami, shami. It's on my lips, uh, uh, hands on grip, uh, uh. When you want this, mm, when you want this, that is easy, easy, squeeze it, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. everybody loves somebody, oh, but I know you're not anybody, oh. Butterflies when you touch my body, oh. That you love, baby, shine me, me. They wanna be like me. I'm fresh, dressed to impress. Yes, work it out, but your hair in a mess. Girlfriend, don't stress my swag. I'm a bad mama, shut your mouth. I'm bad. Step up in the club looking like Liberace. Everybody watch me, everybody watch me. Girlfriend with the tight jeans on, you gon' let loose my doggy dog. Oh, yeah. The way you twerk it in the VIP, girl, you gon' let loose my doggy dog. Bartender with the big old D's, yeah, you gon' let loose my doggy dog. Big booty on the dance floor, yeah, you gon' let loose my doggy dog.